9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Amerikaanse congres... heeft Facebook opnieuw accounts verwijderd die verdacht gedrag vertoonden. Het gaat om 30 accounts op Facebook en nog eens 85 op Instagram. Wat er op die accounts precies gebeurde is nog onduidelijk. Facebook is op dit moment scherp op nep-accounts... die als doel hebben onrust te zaaien. Het platform meldt dat het gaat om accounts met een Franstalige en Russische achtergrond. De Britse kroonprins Charles heeft de slavenhandel een verschrikkelijke vreedheid genoemd... die een onuitwisbare schandvlek heeft achtergelaten. Hij zei dat in een toespraak in Ghana, waar hij op bezoek is. De woorden van Charles worden gezien als een belangrijke stap... naar de officiële Britse erkenning van het leed... en de schade die Groot-Brittannië heeft helpen veroorzaken... in de tijd van de slavenhandel. De Britten verscheepten in de 18e eeuw de meeste slaven. In 1807 was Groot-Brittannië het eerste land dat de slavenhandel verbood. De NS doet volgend jaar een proef op het traject Amsterdam-Groningen... met een extra snelle intercity trein. De testtrein gaat 160 km per uur rijden tussen Lelystad en Zwolle... 20 kilometer harder dan nu. De intercitystations Lelystad en Assen worden overgeslagen. De reistijd van twee uur wordt er daardoor een kwartier korter. Als de proef slaagt, worden de extra snelle treinen op zijn vroegst in 2021 in de dienstregeling opgenomen. Fleetwood Mac sluit volgend jaar de 50ste editie van Pinkpop af. Dat bevestigt de organisatie na een bericht in De Limburger. Pinkpop is volgend jaar van 8 tot 10 juni. Fleetwood Mac is de eerste naam die officieel door Pinkpop naar buiten wordt gebracht.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 10 minuten vertraging. 5 minuten extra op de A27 Almere Gorkum bij Afrit de Beeld. En ruim 5 minuten op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen bij Aalsmeer. n 242 Middenmeer Alkmaar 10 minuten extra reistijd bij industrieterrein Boekelermeer.